Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1194 hier op ZFM. ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 tracks in dit nieuwe muziekprogramma. De eerste eh, nieuwe cd is van Terry Lee Nichols. Met een enorme lange titel, ik ga dat niet allemaal voorlezen, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En de tweede nieuwe cd is van eh, Lama Surai. <laughs> Lama Surai. Eh, en samen met Steven Halpern. En ook met een hele lange titel. Weet je wat? Kijk lekker even op de playlist van peacefulradio.info. En daar eh, kan je het allemaal tot je nemen. Met video's, met eh, reviews enzovoorts enzovoorts. Eén groot feest. Ik wens je veel luisterplezier. pánico lo lleve su la meta comentar. Yo no cambiaré mi empeño porque en esto soy Bawa. Bawa. H. H. Adesina. H. Fabi, e. H. Atanda. H. Baba. H. Yeye. H. Todos los iguanos de este mundo. H. Bawa. Achepa mi mala achepa todos los igoros que quieren este mundo con paz y tranquilidad. Achepa mi gente, achepa Cuba, achepa Inglaterra, achepa todos los hermanos que quieren este mundo y este mundo que es africano, que es mi mundo, que es tu mundo, que es el mundo de África, ese mundo que te da la magia, que te da la paz y la tranquilidad.